Singapore, de stad van bruisende leven. Singapore, ja in Singapore valt van alles nachts te beleven. Overal waar je daar komt, wordt liefde bedreven. say